René van Brakel met het NOS-journaal. De stakende schoonmakers zijn gestopt met hun actie op station Utrecht Centraal. Sinds anderhalve week hielden ze daar een zitactie. Daardoor was de stationshal vies en rommelig geworden. De schoonmakers willen onder meer een loonsverhoging van 4% in twee jaar... maar de werkgevers zullen niet verder gaan dan 2,5%. Als er vanavond geen nieuw akkoord wordt bereikt, volgen nieuwe acties. De ING-bank heeft twee jaar belasting ontweken. Door de centrale inkoop via Zwitserland te laten lopen... Hoefde de ING geen 19% btw aan de belasting te betalen. Dat scheelde ING bijna 10 miljoen euro per jaar. Vorig jaar stopte de bank met die constructie. Onder meer doordat het bedrijf voor miljarden aan overheidssteun kreeg. Volgens het Europese Hof is de constructie niet illegaal. De Belastingdienst zoekt dat nu uit. Een Russisch vliegtuig heeft vanochtend een noodlanding gemaakt vlakbij de internationale luchthaven van Moskou. Het toestel kwam neer in een bos. Er zaten geen passagiers in de Tupolev. Bij de harde landing raakten twee van de acht bemanningsleden ernstig gewond. Gisteren moest het toestel kort na vertrek terugkeren vanwege rook in de cabine. Maar volgens de Russische luchtvaartautoriteiten staat dat los van de noodlanding vandaag. Na een pauze van anderhalve maand produceert Saab weer auto's. Het Zweedse automerk had de productie stilgelegd vanwege de onderhandelingen met een aantal overnamekandidaten. Door de onzekerheid over het voortbestaan wilden toeleveranciers niet meer leveren. Vorige maand werd de overname van Saab door Spijker afgerond. Daarom worden vanaf nu alle modellen weer geproduceerd. De 29-jarige Giulia Elia uit Italië mag zich de jongste oma van Europa noemen. Ze kreeg op haar 15e een dochter die onlangs op haar 14e is bevallen. De jonge oma is blij met haar kleinkind, maar had haar dochter een andere toekomst gewenst... omdat ze weet hoe zwaar het is al zo jong moeder te worden.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 She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love for. the reason.